En ook denkt het kabinet aan inloggen met een bankpas of bank-app. Gemeenten hebben te weinig wettelijke mogelijkheden om rellen te voorkomen. De regels zijn te ingewikkeld, vindt burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Hij reageert op kritiek van de nationale ombudsman... op de arrestatie van honderden Feyenoord-fans in februari. Volgens Abu Taleb kon dat niet anders, omdat er rellen dreigden. De Amerikaanse vicepresident Biden denkt dat de Amerikaanse gevangenis op Cuba, Guantanamo Bay, dicht zal zijn nog voordat president Obama in januari is opgevolgd. Obama probeert al sinds zijn aantreden acht jaar geleden de omstreden gevangenis te sluiten. Dat blijkt moeilijker dan gedacht, al zitten er wel steeds minder mensen opgesloten in Guantanamo. Turkije heeft extra tanks gestuurd naar het noorden van Syrië. Het Turkse leger wil IS verdrijven uit de grensstad Jarablus... en voorkomen dat Koerdische milities de stad innemen. Gisteren trokken rebellen van het Vrije Syrische leger Jarablus binnen... gesteund door Turkije en de internationale anti-IS-coalitie. Reddingswerkers in Midden-Italië verwachten dat de aardbeving van gisteren meer levens heeft gekost dan die van 2009. Toen vielen in L'Aquila bijna 300 doden. Het dodental staat nu op bijna 250 en er worden nog altijd mensen vermist. Van de toegangskaarten voor de Paralympische Spelen is nog maar 20% verkocht. Er is vooral vraag naar tickets voor atletiek, zwemmen, blindenvoetbal, rolstoelbasketbal en zitvolleybal. De Spelen in Rio de Janeiro beginnen op 7 september. Het weer, veel zon en 30 tot 35 graden. Aan de kust wat wind van zee. Morgen zon en wat sluierbewolking. In de kustprovincie 26 graden. Verder landinwaarts boven de 30. En in het weekende blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam. 6 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte auto.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 En we hebben weer heerlijke muziek. We hebben bijvoorbeeld uiteraard de Beatles en een speciale 3 in 1 voor Willem. Alleen omdat hij jarig is. vandaag We beginnen zometeen met Legs van ZZ Top. Rod Stewart eh, van zijn elfde studioalbum Tonight I'm Yours. En we draaiden de titeltrack daarvan. Hey, hey, hey, hey, rustig aan hè. Hebben we niet besteld, eerlijk is eerlijk. En we begonnen met uh, eh, ZZ Top uit 1983 met een track van het album eh, Eliminator. Juist. Dan gaan we nu naar iets rustigers toe. The Hollies. I can't tell the bottom from the top. every time I get to thinking. With every thought of you, I wanna shout aloud. And then I think about the love I had inside me. How you brought what's inside out. So now just made it to the outside. I wanna tell the world of everything I found. Somehow your love released the spring wound up inside me. You turned my living upside down. I Can't Tell the Bottom from the Top. Uh, we blijven het even een beetje in de rustige hoek houden. We gaan luisteren naar, eh, wat mij betreft, het mooiste nummer van Spandau Ballet. Through the Barricades. is gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland. And Sí. gelijknamige album Through the Barricades was eh, dit groep Spandau Ballet. Dan zijn we zo meteen toe aan de Beatles, maar voordat het zover is... gaan we eerst even nog een album even erbij pakken. Het album Sheet Music uit 1974. En dan hebben we het over 10cc. Hier is Silly Love. Sheet Music uit 1974 was dit 10cc eh, met Silly Love. Dan zijn we nu toe aan de Beatles. En we draaien twee nummers weer van het album Help. Another Girl, geschreven door Paul McCartney. Natuurlijk staat het op John en Paul, maar Paul schreef het. En hij zingt niet alleen de lead, maar hij speelt ook de lead guitar op dit nummer. En het tweede nummer is eh, een compositie van John en Paul samen. You're Going to Lose That Girl. En ze hebben op 19 februari 1965. Dit nummer in twee takes opgenomen. Ze hadden een beetje haast, want de dag daarna gingen ze naar de Bahama's... voor de opname van eh, Help, The Beatles. Jawel, hier zijn ze. say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take. say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. away from you. What's what to do, yeah. The way you treat her, what else can I do? of Love. En wel, heerlijk nummer. En uh, uit welk jaar kwam dat dan? Nou, nou, nou, zeg het eens even. 1985. En het werd ook nog geschreven voor de film Back to the Future. We zijn toe aan een 3-in-1 en het wordt een hele speciaal, want die is voor mijn vriend Willem. Drie nummers waarvan ik zeker weet dat hij ze uitermate kan waarderen. 3-in-1 voor Willem. Sunday tears that had filled your eyes. Somebody, somebody will will see someday the tears, the tears that filled your eyes. side. I could bet on New Year's Eve he'd call me up at night from the other side of the world. Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, you took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He rode a bike instead of a car. 3 in 1 speciaal voor Willem. Voor zijn verjaardag. Uh, Gimme Shelter van de Rolling Stones. Daarna Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. En Going to the Run van de Earring. En ik weet zeker, de volgende past eigenlijk ook wel in zijn straatje. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. Your tears shine like raindrops on your cheek. I'm sorry, girl. can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice with those tears in your eyes use your tears to get your way. So I better put some mirror away when you cry, little girl. When you cry, mm, honey, I want you to know I really love you. I'm so sorry. you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice with those tears in your eyes. You always use your tears to get your way, so I better put the mirror away when you cry, little girl, when you cry. your tears can make can make a big man cry. Mm, I'm so sorry, girl. Your tears make me feel so shy. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. What I've said. what I've said. En dat is dan de laatste van dit programma. Lonnie Mack met Memphis. het is afgelopen voor deze donderdag.